Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Een containerschip ten noorden van Vlieland heeft problemen met het roer... waardoor het alleen nog maar rondjes kan varen. Het 170 meter lange schip Escape was volgens het ANP onderweg van Rotterdam naar Helsinki. De kustwacht heeft een schip gestuurd om de Escape naar een veilige plek te slepen. Mochten er andere schepen in de buurt komen, dan worden die gewaarschuwd. De oorzaak van de problemen met het roer is nog onduidelijk. NDC Mediagroep wil af van alle 40 huis- en huisbladen... die onder de Noord-Nederlandse uitgever vallen... meldt RTV Noord op basis van interne stukken van het bedrijf. NDC zou naar eigen onderzoek hebben geconcludeerd... dat er nauwelijks nog winst is te maken met de huis- en huisbladen. Die worden verspreid in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en de Kop van Overijssel. Voor hoeveel werknemers het besluit gevolgen heeft is nog onduidelijk. Journalistenvakbond NVJ reageert teleurgesteld op het wegvallen van de lokale nieuwsmedia. Ondanks de coronacrisis is het aantal miljardairs afgelopen jaar gestegen naar recordhoogte. Wereldwijd kwamen er volgens de zaak en tijdschrift Forbes 493 nieuwe miljardairs bij. In totaal zijn er nu 2755. Die zijn samen ruim 13,1 biljoen dollar waard, ruim 5 biljoen meer dan een jaar geleden. Amazon-baas Jeff Bezos is opnieuw de rijkste ter wereld met een vermogen van 177 miljard dollar. Opvallende nieuwkomer in de lijst is Kim Kardashian. De realityster heeft onder meer dankzij haar make-up en kledinglijn... een vermogen van een miljard dollar. In de eerste kwartfinales van de Champions League heeft Real Madrid met 3-1 gewonnen van Liverpool. Manchester City, Borussia Dortmund eindigde in 2-1. De returnwedstrijden zijn over een week.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 But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.